Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een corona-overleg aan de gang. Het demissionaire kabinet kijkt of sommige maatregelen kunnen worden versoepeld. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over de anderhalve meter regel en de mondkapjesplicht. Ook is nog niet duidelijk of de boel wordt versoepeld voor clubs en evenementen. Gisteren gingen tienduizenden mensen in heel Nederland de straat op om daarover te demonstreren. En over protestacties gesproken... Over een uurtje wordt in Amsterdam het woonprotest gehouden. De demonstranten zijn helemaal klaar met de wooncrisis. Door de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen... is het steeds moeilijker aan een huis te komen. Merkt ook Noemi van 22. Zij wil graag in Amsterdam blijven wonen, maar dat is inmiddels bijna onmogelijk, zegt ze. Omdat er eigenlijk geen woningen zijn meer, heb ik het idee. Of in ieder geval geen sociale huurwoningen. En je moet 15 jaar wachten voordat je aan de beurt bent. Ik denk niet dat ik als meubelmaker een miljoenenpand kan kopen. Over een uurtje begint de demonstratie. De organisatie denkt dat er tienduizenden mensen op afkomen. In Groot-Brittannië stromen de felicitaties binnen voor tennister Emma Raducanu. Ze is nog maar 18 en won gisteren de US Open. De Britse koninklijke familie is super trots op haar. Net als allerlei artiesten, schrijvers en sporters. En zo klonk het op haar oude tennisclub toen ze de eerste set won. Raducanu kon na de winst nog niet helemaal bevatten wat er was gebeurd. I barely had a moment to really sink in and enjoy and embrace, but um, yeah, it means so much to me to be here with the trophy. It was always a dream to win a Grand Slam, so so to be here, I'm I'm really just want to enjoy every single second of this day. Ze nam het in die finale trouwens op tegen de Canadese Leila Fernandez van 19. De laatste keer dat er twee tieners in de finale van de US Open stonden is dik 20 jaar geleden.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 She will know what forever you She is the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 谁挂？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 This is where you're supposed to be Inquietamente inquietamente, enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. comienza y vuelve a no alcanza y quería ayudar. Solo lo importa entender que su hijo necesita comer y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar y aquel nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de tiene carro de la viste de hermano no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que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 veranderd. Ook al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 ZFM. us by